Dat zou leraar en SER-kroonlid Ferdinand Grapperhaus in het programma Nieuwsuur. In een onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken staat dat ruim 30% van de ZZP'ers een omzet heeft van minder dan 25.000 euro. Daarbij komt dat veel zelfstandigen slecht verzekerd zijn. Zo is maar 20% van de 750.000 ZZP'ers in Nederland verzekerd tegen inkomensverlies wegens ziekte. Grapperhaus vindt dat ZZP'ers zich verplicht moeten verzekeren tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of inkomensverlies. In geval van nood kunnen ze dan, net als werknemers in loondienst, aanspraak maken op de verzekering. In het Noord-Hollandse Muiden zijn twee mensen omgekomen bij een botsing tussen een brommer en een invalidewagen. De twee die om het leven kwamen zaten op de brommer. De bestuurder van de invalidewagen raakte zwaar gewond. De vrouw die achterop de brommer zat werd door de klap op de autobaan geslingerd en overreden door een auto. Zij en de bestuurder van de brommer overleden in het ziekenhuis aan hun verwondingen. Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. Het weer, vannacht bewolkt en ongeveer 8 graden. Overdag neemt de wind toe. Vanuit het westen regen en een graad of 11.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 FM Ah, dirty. Nasty. Oh. Nasty. Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't here to party. Leave me along, And I'm throwing elbows. Leave me along, And I'm throwing elbows. Leave me along, And I'm throwing elbows. Leave me along, And I'm throwing elbows. Leave me along, And I'm throwing elbows. Leave me alone. And I'm throwing elbows. Oh, I'm overdue. Give me some room. i coming show your hand let's get dirty. That's my jam. I need that uh, to get me off. Sweat until my clothes come off. It's explosive speakers are on. I'm still jumping six in the morning. Table dancing glasses of fashion. No questions. Time for some action. People just Can you put it down? show. Shake a little something. giving just what you love to the maximum. Uh oh, here we go. Here we go. What to do when the music starts to jump? That's when we take it to the parking lot, and I bet you somebody's gonna call the cops. Uh oh, here we go. Here we go. Oh. a jam, like a summer show. I keep my car looking like a crash dummy drove. My gear look like the bank got my money froze. For dead presidents, I pant like Putty Roll. That's the one that excites your divas. At the media shine, I'm shining with both of the sleeves up. Yo, Christina, better hop in here. My black livin' in color, like Rodman hair. The club is packed, the bar is filled.